Dik Hark met het NOS Journaal. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag weer gebruik maken van de hoofdingang van het Centraal Station in Amsterdam. Door onder meer de aanleg van de Noord-Zuidlijn was de entree voor het publiek zeven jaar afgesloten. Nu het bouwterrein van de metrolijn in het stationsgebied steeds kleiner wordt, kunnen de deuren weer open. De eerste tijd gebeurt dat provisorisch omdat de werkzaamheden aan de monumentale voorgevel van het stationsgebouw nog niet volledig zijn afgerond. Om half negen vanochtend wordt de hoofdingang officieel heropend. Dagelijks zijn er zo'n 260.000 reizigers op het Amsterdamse Centraal Station. Misdaad heeft in 2009 wereldwijd ongeveer 1500 miljard euro opgebracht. Dat is bijna 4% van wat er in de wereldeconomie omgaat. Het meeste geld wordt verdiend in de drugshandel. Zo blijkt uit een rapport van een speciale commissie van de Verenigde Naties. Criminelen zijn vooral succesvol in het witwassen van het geld dat ze in de misdaad verdienen. Volgens het VN-rapport zijn de overheden praktisch kansloos om het wiswassen tegen te gaan. In 2009 werd nog geen procent van het crimineel verdiende geld in beslag genomen. De rest kwam allemaal in het reguliere geldverkeer terecht. Michael Jackson heeft het afgelopen jaar van de overleden artiesten het meest verdiend. De muziek van het pop Idol bracht ruim 170 miljoen dollar op. Was er wel flink wat minder dan in 2010, toen er ruim 100 miljoen dollar meer binnenkwam. Elvis Presley verdiende postuum 55 miljoen dollar en staat op de tweede plaats voor Marilyn Monroe. In de top 15 staan verder onder andere John Lennon, de schrijver van de Millennium Trilogie Stieg Larsson en beeldend kunstenaar Andy Warhol. Forbes had de grens gelegd bij minimaal 6 miljoen dollar.